Freddy van met het NOS-journaal. Honderden Tunesië, Saoedische ambassade in de hoofdstad Tunis. Ze eisten de uitlevering van oud-dictator Ben Ali, die in januari naar Saoedi-Arabië vluchtte. Ben Ali wordt beschuldigd van moord op anti-regeringsbetogers. Tegen hem en zijn vrouw is een internationaal opsporingsverzoek uitgevaardigd. Sommige betogers in Tunis droegen portretten mee van mensen die zijn omgekomen tijdens de straatprotesten van begin dit jaar. De interimregering in Tunesië zegt er alles aan te doen om Ben Ali uitgeleverd te krijgen. Tunesië was het eerste Arabische land waar een opstand uitbrak. President Bouteflika van Algerije heeft in een toespraak politieke hervormingen aangekondigd. Vorige maand beloofde de 74-jarige Bouteflika ook al hervormingen, maar daar werd toen niets meer over gehoord. Ook verscheen hij sindsdien niet meer in het openbaar. Nu zei Bouteflika op de staatstelevisie onder meer dat hij internationale waarnemers zal uitnodigen om toe te zien op de volgende presidentsverkiezingen. Die zijn in 2014. In Algerije zijn sinds januari af en toe protestbetogingen tegen het bewind, maar minder hevig dan in andere Noord-Afrikaanse landen. Deze week raakten in Algiers minstens drie mensen gewond toen de oproerpolitie ingreep bij een anti-regeringsbetoging. De twintig belangrijkste economieën in de wereld hebben een akkoord bereikt over de vorming van een economisch waarschuwingssysteem. Dat is bekendgemaakt na de vergadering van de G20 in Washington. De landen gaan via een testsysteem elkaars financiële beleid in de gaten houden. Dat moet ervoor zorgen dat het meteen duidelijk wordt als een land een bedreiging vormt voor de stabiliteit van de wereldeconomie. Vooral de zeven grootste economieën, de G7, worden streng gecontroleerd. Door het waarschuwingssysteem moet financiële crisis als die in 2008 in de toekomst worden voorkomen.